9 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. In Hees in Brabant is een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. De ME ontruimt het plein voor het gemeentehuis waar tientallen betogers waren. Ze bekogelden agenten en staken vuurwerk af. In Hees zijn al een tijdje protesten tegen de komst van een AZC... waar plek is voor 500 vluchtelingen. Zo werden vorige week nog twee dode varkens neergelegd... op de plek waar de opvanglocatie moet komen. Erotieketen Christine Leduc sluit de helft van zijn winkels. Reden is de opmars van de verkoop via internet. En daardoor is het openhouden van de winkels niet meer lucratief, zegt het bedrijf. Vanwege de reorganisatie verdwijnt de helft van in totaal 80 banen. Maar er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. De winkels van Christine Duc gaan eind volgende maand dicht. De vestigingen in Amsterdam en Rotterdam blijven een paar maanden langer open. Automerk Opel heeft in België in het geheim software van auto's veranderd om de uitstoot te verminderen. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT na eigen onderzoek. Volgens de VRT schrok Opel van het schandaal met diesels van Volkswagen. Opel zou vervolgens autobezitters met een smoes naar de garage hebben gelokt en de software hebben veranderd. De diesels reden daarna schoner, maar presteerden ook minder. De Consumentenbond heeft een kort geding aangespannen tegen Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant moet zijn telefoons langer voorzien van Android-updates, vindt de bond. Samsung belooft klanten dat er twee jaar lang updates voor de telefoons beschikbaar zijn. Volgens de Consumentenbond levert Samsung updates niet tot twee jaar na aankoop, maar tot twee jaar nadat het toestel op de markt kwam. Zonder updates kunnen telefoons makkelijk worden gehackt. Het weer vannacht koelt het af naar 4 tot 10 graden onder nul. Morgen begint met zon, later vanuit het noorden bewolking. Dan kunnen buien vallen met lichte sneeuw of regen bij maxima rond het vriespunt.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 Mijn naam is Alko Beuving en ik heb de muziek uitgezocht. En ik mag het ook presenteren vanavond. We beginnen natuurlijk met de hit van de week. Dan doen we twee reclamemuziekjes. En vervolgens heel, heel, heel, heel veel filmmuziek. Eh, de Boat That Rocked, eerste uur. Eh, Youth, eerste uur. Nou, dan is het uurtje alweer om. En dit is natuurlijk Calexico. De begintune. En het is natuurlijk wel heel goed mogelijk vanavond dat we even de uitzending onderbreken... voor een live verslag te doen van het grote brand in Overveen. Ja, een hit van de maand. Januari is een hele mooie. Komt van een eh, cd uit april. Kovacs, Fifty Shades of Black. Talent eh, gaat dat helemaal maken natuurlijk. Dat doet een beetje aan Amy Winehouse denken. Eh, nou, dan kom ik bij de reclamefilmpjes. En dan heb ik meteen een hele bijzondere. Dat is zo'n zeikerige reclame van Sunweb. Dat kennen we wel. Eh, vakantiereisjes. En uh, daar wordt gezongen door Xavier Rudd. Een Australische singer-songwriter. En dat is een multi-instrumentalist. En ook een activist. zijn teksten zijn vaak maatschappijkritisch. Komt op voor de rechten van aboriginals. en uit zijn zorg over het milieu. Eh, ja, een Australië dus. En da, dan wordt zijn muziek gebruikt in een spotje van Sunweb. En het, eh, het, nummer van hem heet Follow the Sun. Dat past natuurlijk wel bij Sunweb. Australiër. Eh, ik lees net dat hij in 2007 verkozen werd... tot de werelds meest sexy bekende vegetariër. En dan reclame maken voor Sunweb. Ja, dat past toch niet helemaal in mijn beleving. Maar goed, een ander reclamespotje... wat heel veel op televisie is van de Weight Watchers... En daarvan is de muziek verzorgd door Lost, Lost Frequencies. En dat wordt gevormd door een Belg, Felix de Laat.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 We hebben het dan over de 60 jaren. En eh, Mark Volman die speelde in de Turtles samen met nog een ander. En eh, Frank Zappa haalde ze over om bij de Mothers of Invention te gaan spelen. En deze muziek, heerlijke muziek, komt allemaal van de soundtrack The Boat That Rocked... Een film over een ja, piratenradio eigenlijk. het verhaal, de film is uit 2009 en het verhaal speelt over een piratenradiostation in 1966. En je snapt het al, als het over een piraten radiostation gaat... zit er natuurlijk waanzinnig veel popmuziek in. Dus ik ga gewoon wat nummertjes uit die film draaien. Onder andere de Who, I Can See For Miles. I know you deceive me, now here's a surprise Cause there's magic in my eyes I can see for miles and miles and miles and miles and miles Oh yeah If you think that I don't know about the little tricks you play me things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and it's people miles and miles. deceive me, now here's a surprise I know that you have, cause there's magic in my eyes I can see for miles and miles and Eiffel Tower in the clear You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna need that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles people Can See For Miles. En dat allemaal muziek uit de film The Boat That Rocked. En die is aanstaande dinsdag om half negen op SBS 9 te zien. Een film over een piratenschip, radiopiraten. En als het over de hoe gaat, dan kunnen we natuurlijk met de eh, Cream niet achterblijven. Op deze soundtrack staat zo ontzettend veel goede popmuziek. I Feel Free, Jack Bruce. Bump, bump, bump, bump, bump, bump. I feel free. Bump, bump, bump, bump, bump, bump. I feel free. Bump, bump, bump, bump, bump, bump. zeggen, herinnert u zich deze nog? En dan krijgen we Skeeter Davis, The End of the World. 60 eh, met de zeeschepen, de radiozenders. Wat hadden we ook alweer? Radio Noordzee, Veronica en eh, ja, er waren er nog wel meer. Eh, deze mocht dan niet ontbreken in het rijtje. De Muddy Blues, Nights in White Satin.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 Er zijn twee versies van. Je hebt de Pirate Radio Station versie en je hebt de filmversie. Nou, ze ontlopen elkaar niet veel. Op beide staan geweldige muziek. als ik tijd heb, draai ik er nog meer van. Want als je er eenmaal aan begint, dan blijf je doorgaan. Maar we gaan van 1966 naar 2015... De film die nu nog in de bioscoop draait. De film Youth. En daarvan draai ik een paar nummers. Dit eerste nummer dat ik laat horen is You Got The Love van de Retro Set Sister Band. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air I know I can count just don't care. You got the love I need to see me through. Thank Percocet Sister Band. Dat klinkt toch geweldig. De film Jude is een italiaans brits zwitserse franse film uit 2015... geschreven en geregisseerd door Paolo Sorrentino. De film ging in première op 20 mei Festival van Cannes. Het verhaal Fred en Mick zijn twee oude vrienden op vakantie in een hotel aan de voet van de Alpen. Fred is een gepensioneerde orkestdirigent die er samen met zijn dochter verblijft. Mick is een filmregisseur die werkt aan een scenario voor zijn laatste belangrijke film. Wanneer Fred een uitnodiging krijgt van koningin Elisabeth II... om op te treden voor de verjaardag van prins Philip... is hij niet van plan om daarop in te gaan. Nou, daar gaat de film over. Er zit mooie muziek in. Onder andere deze, draait niet helemaal een stukje. Sun Kill Moon. Eh, Third en Seneca. my pigeons peck on tall rooftops. Sun Kill Moon uit de film Youth. Eh, ja, dat is heel lang nummer, bijna acht minuten zie ik. Dat duurt me te lang. Ik schakel door naar Terry Davis, eh, Stravinsky, Berseuze from the Firebird uit Vuurval. Mooi onderbreken deze uitzending even om uh, live verslag te doen van een brand die gaande is in Overveen. En we luisteren naar onze reporter Jonas. opgeslagen en eh, de brandweer was bang dat de brand eh, over zou vliegen. Eh, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Ik weet niet wie er wel schadelijk zijn gesteld Maar ik spreek straks een woordvoerder van de brandweer over het incident. Om kwart over, wat was het, kijken, kwart over negen is het uh, zijn brandmeester gegeven. En mogen nu in de tussentijd is het afwachten. Ze zijn hem eh, gecontroleerd aan het uit, of tenminste aan het blussen. En eh, over een kleine 10 minuten mogen wij het terrein betreden. Ja, voor de rest kan ik ook niet uh, eh, er heel veel meer over zeggen, want ik wacht op de persvoorlichter van uh, Regio kennenland. Oké, hartelijk dank Jonas. en als je weer meer nieuws hebt, dan kom je er maar weer in natuurlijk. Ja, als ik, ik, ik, blijf me zo als ik weer meer nieuws heb van de persvoorlichter. prima. film die nog niet eens in de bioscoop draait. Een film die vanaf 28 januari in de bioscoop draait... en waarvan de muziek gecomponeerd is door Ruichi Sakamoto. En dan hebben we het natuurlijk over The Revenant. The Revenant is het verhaal van de pelsjager Hugh Glass. Eh, die wordt op een dag ernstig toegetakeld door een grizzlybeer. Daarop wordt hij bovendien nog eens beroofd door twee van zijn lijfwachten... die hem voor half dood achterlaten. Als hij bijkomt besluit Glass wraak te nemen... gaat hij op zoek naar deze twee mannen door honderden mijlen woest landschap. Ja, dat is echt een western. In tegenstelling tot Hateful Eight, wat eigenlijk toch meer een thriller is die in een western omgeving afspeelt, is dit een echte western. En ik zal er nog wat meer muziek uitdraaien. Bijzondere muziek. Eh, Luigi Sakamoto, die kennen we natuurlijk wel van de... Uh, heeft meerdere films gedaan. Merry Christmas, Mr. Lawrence. En even kijken. Goodbye to Hawk. wel hele bijzondere klanken van de Luigi Sakamoto over The Revenant. Uh, doe nog een kort stukje eruit. Arriving at Fort. als je de muziek neemt, heb je natuurlijk de school van in, eh, eh, Maar eh, ja, dit is totaal andere muziek echt. Spannender. Minimalistisch. Ja, The Revenant heeft in ieder geval een Golden Globe Award gewonnen. zodra zou draaien uit een eh, andere western. Eens even kijken wat ik nog heb. Eh, de, eh, kijken of ik nog iets anders heb staan hier in de playlist. Oh ja, ik zie Apple Blossom van The White Stripes. En dat komt uit de film The Hateful Eight. to be the problem. All the ones you tell your troubles to that don't really care for you. Come and tell me what you're thinking. Cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls want that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'm muziek eh, van deze soundtrack, de eh, Hateful Eight, is gecomponeerd door Ennio Morricone. Maar er zitten ook wat popnummertjes op natuurlijk. Onder andere deze, de White Stripes van eh, Apple Blossom. Ennio Morricone stond een groot interview in de krant Volkskrant over de film Hateful Eight, hoe hij eraan gewerkt had. Nou, ik had vorige keer al verteld, hij heeft dus muziek geschreven nou, bij het lezen van de, dus het script. En hij heeft de film niet gezien. binnenkort komt hij ook in Nederland weer concerten geven. Hij heeft meer tijd om uh, concerten te geven en componeert minder, zei hij. En dan zal hij natuurlijk ook muziek van de Hateful Eight spelen. Maar natuurlijk kan je niet om zijn grote knallers heen uit eh, de, westerns en The Mission. Maar wat ik ook een heel mooi nummer van vind van Ennio Morricone... is uit de film Red Sonja, uh, Caligor's Theme. zelfs nog steeds niet wennen aan de muziek van The Hateful Eight. Uh, waarschijnlijk wordt hij wel voor de Oscar genomineerd, die soundtrack. Eh, hij had hem ook gewonnen als global, eh, bij de Global Awards. De Golden Global Awards. Ik, ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig door het tweede uur... met heel veel mooie filmmuziek. Onder andere de films Carol, Peter en Wendy... de film 1400, Kamer 1408, The Ant-Man... nou, te veel om op te noemen.